Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt geen besluit meer over weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo's te trouwen omdat ze daar principiële bezwaren tegen hebben. De Tweede Kamer wil af van de weigerambtenaren, maar het kabinet zei eerder een advies van de Raad van State af te wachten. Dat advies blijkt er nu al enige tijd te zijn. Volgens minister Spies ziet de Raad van State geen aanleiding voor een wetswijziging. De homobelangenorganisatie COC reageert teleurgesteld. De Raad van State praat discriminatie goed, meent het COC. Alle onkosten van minister staatssecretaris en topambtenaren komen op internet. Het gaat onder meer om reiskosten, restaurantrekeningen en kosten voor vakliteratuur. De afgelopen jaren kwamen gegevens over declaraties een paar keer naar buiten... nadat RTL Nieuws een beroep had gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Het kabinet beloofde al in 2009 dat de uitgaven openbaar zouden worden gemaakt. Minister Spies heeft nu gezegd dat het uiterlijk op 1 januari volgend jaar zover is. Nederland krijgt een moderner veiligheidssysteem op het spoor. Het kabinet heeft besloten dat op termijn het Europese ERTMS-systeem wordt ingevoerd. Nu werken de spoorwegen met een verouderd veiligheidssysteem. Dat grijpt pas in als een trein met meer dan 40 km per uur door een rood sein rijdt. Het nieuwe systeem zet treinen ook stil als ze langzaam rijden. Het verouderde systeem speelde onder meer een rol bij het treinongeluk in Amsterdam, waarbij in april een vrouw om het leven kwam en meer dan 100 mensen gewond raakten. In Friesland zijn op verschillende meren zeilbootjes in de problemen gekomen door plotseling opkomende harde wind. Op het Tjeukenmeer, het Slotermeer en de Fluessen sloegen door de rukwinden vijf zeilbootjes om. In totaal twaalf mensen kwamen in het water terecht. De hulpdiensten hebben boten en een helikopter ingezet om de drenkelingen uit het water te halen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Het weer nog vanavond eerst nog een bui, vannacht droog, morgen wisselen bewolkt met zon, maar ook buien, vrij veel wind en het wordt ongeveer 17 graden.